Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Het Amsterdamse vervoersbedrijf GVB doet aangifte tegen een metrosurfer. Een man wist gisteren op een metro te klimmen en surfde zo op het dak van het ene naar het andere station. Deze meid zag het gebeuren. Jongens, <laughs> the fuck? Welkom in Amsterdam. Jezus. In een filmpje op Dumpert is te zien hoe de metrosurfer een GoPro op zijn hoofd heeft... en waarschijnlijk dus ook zelf de stunt filmde. Een woordvoerder van GVB noemt het gevaarlijk en strafbaar. Rusland zegt dat ze de Oekraïnse stad Bakhmut helemaal veroverd hebben. Er is bijna een jaar om de stad gevochten en er staat nauwelijks nog iets overeind. De verovering wil niet zeggen dat de Russen nu makkelijk verder Oekraïne in kunnen, zegt verslaggever Wessel de Jong. Die strijd heeft natuurlijk zo lang geduurd nu om Bakhmut dat er inmiddels natuurlijk achter Bakhmut natuurlijk formidabele Oekraïne Oekraïnse verdedigingslinies liggen. Dus nu, ook al nu hebben ze nu Bagmoed in handen... dan zullen ze toch de, hoofdprijs, Kramatorsk en Slavjansk, de hele Donbass... hebben ze daarmee nog lang niet te pakken. Oekraïne zegt dat hun leger nog steeds in Bagmoed is... en dat de Russen de stad niet in handen hebben. Een voetbalwedstrijd in El Salvador is gisteren volledig uit de hand gelopen. Er ontstond een stormloop op de tribunes. Steeds meer fans probeerden binnen te komen... terwijl het stadion al overvol was. Twaalf mensen zijn overleden, zo'n 100 mensen mensen raakten gewond, onder wie ook kinderen. En van en naar Rotterdam Centraal rijden veel minder treinen door een kapotte bovenleiding. Volgens ProRail is die waarschijnlijk kapot gereden door een trein. ProRail hoopt de schade vandaag nog te kunnen herstellen, maar dat gaat moeilijk omdat er al werkzaamheden gepland waren. Het weer in het noorden zonnig, maar in de rest van het land best wat wolken. Later op de dag trekt dat bij. Het wordt 16 graden aan zee tot 25 in het oosten. Vanavond is er dan weer kans op onweer, ook vooral in het oosten. En morgen ongeveer hetzelfde, maar dan iets minder warm.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 See me wanna go dance up the roof. Does anyone wanna go waltzing in the garden? Does anyone wanna go dance up the roof? Does anyone wanna go waltzing in the garden? Does anyone wanna go dance up the roof?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 Is anyone gonna go dance up on the roof? If you dare, dream of yesteryear. In the air, do a step with breath, a step, get your Is anyone gonna go waltzing in the garden? anyone wanna go dance on?